Oh, oh, oh. this time we'll take it slow. 106.9 ZFM All my life And the hereafter I've never seen Seen like you uh, You're a knife Sharp alles wordt gezegd. Het gaat van Sliedrecht tot Den Helden, van Amsterdam tot aan Maastricht.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 Voor het overleg van vandaag zei Rutte dat hij hoopt dat de laatste knopen vandaag worden doorgehakt. Als ze er inderdaad uitkomen worden de teksten morgen voorgelegd aan de fracties. Door een aardverschuiving in Mexico zijn mogelijk honderden tot duizenden mensen omgekomen. Er zijn zo'n 300 huizen bedolven onder de modder. De aardverschuiving was vroeg in de ochtend in de staat Oaxaca in het zuiden van Mexico. Onder meer het leger probeert om slachtoffers onder het puin vandaan te halen, maar dat gaat moeizaam vanwege de hevige regenval. Het weekblad Yes houdt op te bestaan. Tijdschrift voor vrouwen tussen de 20 en 27 verschijnt eind december voor de laatste keer. Dat heeft Sanoma-uitgevers bekendgemaakt. Yes heeft 24 jaar bestaan. Volgens de uitgever zat er niet genoeg winstpotentieel in het blad. Het luchtverkeer in België ligt plat door een staking van luchtverkeersleiders van Belgocontrol. Tot zeker morgenmiddag kan er niet worden gevlogen op de luchthavens bij Brussel, Oostende en Charleroi. Directe aanleiding voor de staking is de overplaatsing van enkele verkeersleiders naar Zaventem bij Brussel, waardoor er te weinig zouden overblijven in Charleroi. Bij moskee in Groningen is vannacht geprobeerd brand te stichten. Ook is de gevel beklad. Op het gebouw staat de tekst Maak ons niet kwaad. Wie er achter de actie zit is niet duidelijk. De politie houdt in de omgeving extra toezicht.